Een boer, een paap, een edelman, die dronken samen zijn kan. Kwaal bij de baas van halen, kwaal bij de baas van halen. De paap op letter riep de meid, stond met een ridder op en zei. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen. de staten werken voor het land met kloeken moed en het verstand. Zij gaan er eer afhalen, zij gaan er eer afhalen. Men ziet geen vrees in hun gelaat, zij peinzen is dat niet een haat. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen. anderen op van Pruisen sprak. En voor die laat hij met gemak. Ons vrijheid onbehalen, ons vrijheid onbehalen. Hij zwoer hem zwert en zei dat hij, die stad de zaak niet wel draait. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen. Een vent, een helm met open kop, trok maar met de boeren op. Hij wou gaan tegen pralen, hij wou gaan pralen. Hij bleef nog nogthans van achter staan, hij de wilde zaak niet gaan. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen. Komt op dus in het land, vol een zonder tegenstand. Zullen hem in gaan halen, zullen hem in gaan halen. Zeggende met vernedering, sire, vraagt ons geen rekening. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen. Ja, vrienden, wilt met goed fatsoen altijd uw staten laten doen. Die lui konden niet falen, die lui konden niet falen. Tot proef zelfs dat geen zijt content, gaat zingt al dat huis van Gent. De boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen, de boer die zal betalen.